Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. In de TBS-kliniek in Nijmegen mag dit weekend bijna niemand op verlof. Dat heeft de pompenkliniek besloten nadat begin deze week twee TBS'ers ontsnapten. Die gingen er via een, hek in het, een gat in het hek vandoor. Een groot deel van de groep moet daarom dit weekend binnen blijven, vertelt deze journalist van de Gelderlander. In de hoop ja, zeg maar het aantal verlofbewegingen even te beperken en even de rust terug te brengen. Je kunt je voorstellen dat ze eh, ja, op die zwakke plek nu een tijdelijk hek hebben neergezet, ook met eh, stroomdetectie. De twee ontsnapte TBS'ers zijn nog steeds spoorloos. De Oranjes hebben zich vandaag flink moeten opdoffen. Ze gingen er vandaag weer op de foto. Het jaarlijkse persfotomoment zou eigenlijk op een strand in Den Haag zijn. Maar vanwege de regen werd de boel verplaatst naar Paleis Noordeinde. Volgens de Verenigde Naties is Israël verantwoordelijk voor de dood van de Palestijnse journaliste Shireen Abu Akleh. Dat werd al eerder gezegd door de Palestijnse autoriteit en onderzocht door andere media, vertelt correspondent Ties Brok. New York Times, CNN, ook onderzoekscollectief Bellingcat, persbureau AP. En allemaal hebben die gezegd, zeer waarschijnlijk is een Israëlische militair daar schuldig aan. Die heeft de trekker overgehaald. En dat komt dus eigenlijk ook uit het onderzoek vandaag van de VN. Vorige maand werd de journalist doodgeschoten toen ze verslag deed van een Israëlische inval. Israël legde de schuld van haar dood bij de Palestijnse militairen, maar daar denkt de VN toch anders over. Die hebben getuigen, experts en beelden dat de schoten van van de Israëlische troepen kwamen. Het was een bekende broodjeszaak in het Noord-Hollandse Alkmaar... maar is nu een plek waar vooral Oekraïense hapjes verkocht worden. De eigenaren zijn Oekraïens en hebben veel landgenoten aan een baan geholpen. Die hoeven de Nederlandse taal niet te spreken om er te werken. Of course the advantage is that they don't need to, uh, to know language, uh, foreign language for them. Uh, so they, they can cook speaking with us only in Ukrainian. Ze zijn het eerste Oekraïense restaurant in de provincie en dat valt goed in de smaak. They like it, the food. Ja, yeah. <laughs> lekker. Ze, ze zit lekker. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het nu even droog. Maar straks gaat het vanuit het zuiden weer regenen. Het is een graad of 23. Morgen ook 23 graden. Met zon in het oosten en veel wolken en buien in het westen. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB begint langzaam maar zeker wat drukker te worden op de snelwegen in onze regio. Maar nog niet veel bijzonderheden. 10 minuutjes vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. De, bij knooppunt Burgerveen staat 4 kilometer file. Dan uh, eh, 6 kilometer file op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. De eh, file staat voor knooppunt Raasdorp. Levert een vertraging van een kleine 10 minuten op. En een kleine 10 minuten vertraging heb je op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn bij Den Hoever.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 Uh, way back in high school when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. she's working around the clock when you're not ZFM Zandvoort.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 De meeste TBS'ers van de Pompenkliniek in Nijmegen mogen dit weekend niet van het terrein af, ook al hadden ze verlof. De kliniek trekt de verloven in vanwege de ontsnapping van twee TBS'ers afgelopen dinsdag. En het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie maakt zich zorgen over de arbeidsomstandigheden in de Zuid-Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia.